Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij de politie was er te weinig toezicht op de Centrale Ondernemingsraad. Daardoor kon het gebeuren dat er bij de OR exorbitante uitgaven zijn gedaan... aan luxe etentjes, feesten en verre reizen. Dat heeft Erik Akerboom, de korpschef van de Nationale Politie, gezegd op een persconferentie. Hij zei ook dat voormalig OR-voorzitter Gilte solistisch werkte. Eerder deed Akerboom al aangifte tegen hem. Een woningstichting in Oudenbos in Brabant moet alsnog ruim 5 ton betalen aan een oud bestuurder. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De stichting had in 2001 met de bestuurder afgesproken dat hij bij ontslag een vergoeding zou krijgen volgens de toen geldende kantonrechtersformule. Toen hij vorig jaar werd ontslagen kwam dat neer op bijna 6 ton. De stichting wilde niet meer betalen dan 75.000 euro, omdat de man al langer niet functioneerde en omdat het hoge bedrag in strijd is met de wet normering topinkomens. Maar die wet heeft volgens het Hof alleen betrekking op nieuwe benoemingen. Een man uit Tilburg die vorig jaar een vrouw doodstak is veroordeeld tot 25 jaar cel. Het OM had 30 jaar geëist. De man brak in april vorig jaar in bij de vrouw die in dezelfde flat woonde. Ze werd met tientallen messteken omgebracht. De man is ook veroordeeld voor een andere overval in dezelfde flat een half jaar later. Hij brak toen in bij een ouder Turks echtpaar. Hij stak de man neer en sloot de twee urenlang op in de slaapkamer. De man overleefde het ter In Inter Milan heeft Frank de Boer ontslagen, dat heeft de club bekendgemaakt. Zijn positie was volgens het clubbestuur niet langer houdbaar... na het 1-0 verlies tegen Sampdoria afgelopen weekend. De ploeg is afgezakt naar de twaalfde plek in de Italiaanse eredivisie. Frank de Boer was bezig aan zijn eerste seizoen bij Milaan. Het weer nog vanuit het noorden trekt een regengebied naar het zuiden. Onder de bewolking wordt het maximaal 14 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wat buien. Ook morgen overdag buien, afgewisseld met opklaringen.